Raymond Seré het NOS-journaal. Mensen in de bijstand die weigeren Nederlands te leren... worden, als het aan het kabinet ligt, binnenkort gekort op een uitkering. Om te beginnen wordt 20% ingehouden. Na een half jaar loopt het op tot 40%. En wie na een jaar nog niet zijn best heeft gedaan om de taal onder de knie te krijgen... krijgt niets meer. Dit wetsvoorstel van staatssecretaris Kleinsma wordt waarschijnlijk vandaag besproken in de ministerraad. Ze stuurde het in het voorjaar voor advies naar de Raad van State die het inmiddels heeft bestudeerd. De maatregelen waren al aangekondigd in het regeerakkoord en ze moeten volgend jaar ingaan. In Brussel wordt zometeen alsnog het associatieverdrag met Oekraïne ondertekend. Daarvoor was in Oekraïne eerst een politieke omwenteling nodig. Het is de tweede dag van de EU-top. Het zal vooral gaan over de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. dat wordt hoogstwaarschijnlijk de oud-premier van Luxemburg, Juncker. Premier Orbán van Hongarije en de Britse premier Cameron zijn tegen zijn benoeming. Zij vinden hem het gezicht van het oude Europa. Het verkeer op de A1 bij Barneveld heeft last van een brand langs de snelweg. Op een vuilstortplaats staat een paar honderd vierkante meter afval in brand... en de rook trekt laag over de A1 richting Voorthuizen. Het vuur bovenop een grote vuilnishoop is moeilijk te bestrijden... omdat de brandweer niet goed met water bij de brandhaard kan komen. Er wordt nu gependeld met tankwagens en er wordt zand op het vuur gegooid. Een hotelmagnaat uit Qatar heeft het Amstel Hotel in Amsterdam gekocht. Hoeveel hij ervoor heeft betaald is onbekend, maar volgens de vastgoedsite PropertyNL gaat het om 800.000 euro per kamer. Het beroemde vijfsterrenhotel heeft 79 kamers en suites. Het Amstel Hotel is de afgelopen jaren al vaker verkocht en de vorige eigenaar was ook een bedrijf uit Qatar. En dan het weer. Eerst vooral in het zuiden kans op een bui, later ook in de rest van het land. En daardoor komt er steeds minder ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 22 graden, in het weekende meer buien en wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen Noord en Muiden 4 kilometer. De A8 naar Amsterdam beknopend Koenplein 3. Vanuit Alkmaar op de A9 bij Battenverdorp 3 kilometer. Op de ringweg A10 tussen Watergaasmeer en de afrit Rai 4 kilometer. En de A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk 2 kilometer. Er lopen zwanen op de rijbaan.